uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Europarlementariër Agnes Jongerius wil weten waar het beloofde EU-geld voor Sint Maarten blijft. Het is een jaar geleden dat het eiland werd getroffen door de orkaan Irma... die grote schade aanrichtte. Daarna werd internationale steun toegezegd... maar daarvan is weinig terechtgekomen, zegt Jongerius. Daarom stapt ze naar de Europese ombudsman. In Japan is het dodental als gevolg van de orkaan JB opgelopen tot 11. 600 mensen raakten gewond. Mogelijk loopt het dodental nog verder op omdat het rampgebied groot is... en reddingswerkers nog niet overal zijn geweest. JB is de krachtigste orkaan die, in Japan aandeed in jaren. En de schade door de hevige wind en overstromingen is groot. Meer dan 700.000 woningen zitten nog altijd zonder elektriciteit een van de belangrijkste vliegvelden van Japan kan door de stormschade voorlopig niet gebruikt worden. De landingsbanen die staan onder water en toegangswegen zijn geblokkeerd. In Tilburg is een man van 24 gisteravond korte tijd gegijzeld geweest. Hij raakte niet gewond. De politie heeft meerdere verdachten aangehouden. Waarom de man werd gegijzeld is nog onbekend. Het gaat beter met de twee Amerikanen die vorige week werden neergestoken op Amsterdam Centraal. Volgens de Amerikaanse ambassadeur komen ze later vandaag met een verklaring. Daarin willen ze iedereen bedanken die na de aanval heeft geholpen, zei hij bij RTL Late Night. En Nederlandse jongeren die horen nog steeds bij de gelukkigste van Europa... blijkt uit een vierjaarlijks wetenschappelijk onderzoek. Ze hebben meestal een goede band met hun ouders en roken minder. Het drankgebruik van de Nederlandse jongeren daalt trouwens niet. Ook gebruiken ze minder vaak een condoom. Nog maar iets meer dan de helft zegt een rubber te gebruiken. En de gelukkigste jongeren wonen naast Nederland in IJsland, Finland en Albanië. De minst gelukkige jongeren die wonen in Turkije, Roemenië en Polen. Het weer nog stevige buien, vooral in de Randstad.